uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is nog meer overleg nodig over de coronaregels. Het overleg op het Katshuis is klaar, maar de demissionaire ministers zijn er nog niet uit, vertelt verslaggever Ewout Kiefiet. Het kabinet wacht nog op een nieuw advies van het Outbreak Management Team. Dat moet er begin volgende week zijn en daarnaast moet er nog huiswerk worden gedaan, hoorden wij. Er is ook nog extra politiek overleg nodig, dus vandaag nog geen duidelijkheid. Vanwege de oplopende cijfers worden er dinsdagavond op de coronapersco nieuwe maatregelen bekendgemaakt... In de ziekenhuizen liggen voor het eerst sinds begin juni weer meer dan duizend coronapatiënten. Spullen en diensten zijn deze maand een stuk duurder geworden in eurolanden. 4,1 procent is de hoogste stijging in 13 jaar tijd, zegt het Europese CBS. Komt waarschijnlijk vooral door de hoge energieprijzen. Er is te veel aandacht voor geweld tegen mensen die werken op een ambulance, zegt Ambulancezorg Nederland. Volgens hen is er een soort beeld ontstaan dat chauffeurs en verpleegkundigen dagelijks in elkaar worden geslagen, maar dat is niet zo. Elk incident is er één te veel, maar het is ook een prachtig beroep. Dinsdagavond werden medewerkers van een ziekenauto nog mishandeld op een vakantiepark in Biddinghuizen. En kijk uit met alcohol. Dat is de boodschap die Venray wil geven aan jongeren. En om dat over te brengen gaan die jongeren bier brouwen en bier proeven. Maar alleen maar 0,0 drankjes. Vanuit de jongeren zelf bewustwording creëren eh, dat ze niet per se alcohol hoeven te drinken om mee te doen met de groep. En dat is, eh, ik denk wat het allerbelangrijkste is, zonder in te boeten of smaak of beleving, ja, toch een heel mooi product te drinken. Het zijn dus geen eh, zware bokbiertjes of een pittig blondje, maar alcoholvrije biertjes. Prima te doen, zeggen deze jongeren. Ik heb veel eh, nieuwe bieren en andere soorten drankjes mogen proeven. En ik hoef niet dronken te worden, want het is helemaal niet zo interessant of zo heb ik het weer nog. Vanmiddag wordt het grijze er kan ook regen vallen. En morgen blijft er ook kans op buien. Het wordt dit weekend wat minder zacht, maximaal 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Ik ben Dennis Mooi van de ANWB Vielen bij Amsterdam op de A10 West richting Zaanstad. Tussen de afritten Slotervaart en Sloterdijk staat 2 kilometer door een ongeluk.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 Open up, make I see you. you're my love, one thing, thing. Make me bad man, see بالليل جاك باللي جو سي تو بيستي بيبي صبري ما فيه قبل 12 الليل كنشرب كنشوفك في الكيسان بيبي خرجوني كريس لاش ديك الله فيسن زين بو ميك معاكي باغي نشوف مون فيس تا والديك بغاو يعرفو فين ساكن بحيتي شنو كندير كنصرف لاصل العديس ساكن قلبي شاف هو تا فايون بحال كيريكو على ودك ما ترجع كومبا Loving in my baby boo, loving her on the road.